De inhoud van het Majnoen-olieveld wordt geschat op bijna 13 miljard olievaten. Het is het grootste van de 15 velden die nu worden geveild door de Iraakse regering. Ziekenhuizen gaan vanaf volgend jaar hun sterftecijfers openbaar maken. Ze geven hiermee gehoor aan de vraag van onder meer de politiek en patiëntenorganisaties. Die vinden het onacceptabel dat de ziekenhuizen de cijfers weten, maar ze niet naar buiten willen brengen. De ziekenhuizen gaan het aantal doden en het aantal opnames melden. Ze benadrukken dat het nog niet mogelijk is om de ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. De cijfers zeggen niets over bijvoorbeeld de leeftijd van de overleden patiënten of de ernst van hun ziekten. Er wordt nog gewerkt aan een systeem dat geschikt is om de ziekenhuizen wel met elkaar te vergelijken. In Zuid-Limburg voert de directie van Veolia overleg met de buschauffeurs. Zo'n 300 chauffeurs in de driehoek Sittard-Heerlijke geleen weigerden vanochtend om aan het werk te gaan. Ze wilden met hun actie een signaal afgeven na een aantal gewelddadige incidenten. Gisteren werd er voor de derde keer in een week een gewapende overval gepleegd op een buschauffeur. De vermoedelijke dader is opgepakt. Waarschijnlijk heeft hij ook de andere twee overvallen gepleegd. Mediaondernemer Willem Seithoff verkoopt zijn belang in de FD Mediagroep aan mede-aandeelhouder Hal. Hal wordt daarmee de enige aandeelhouder van het moederbedrijf van het Financieel Dagblad en BNR Nieuwsradio. Seithoff en Hal waren sinds 1997 samen eigenaar van het Financieel Dagblad. In 2000 kochten ze BNR Nieuwsradio. Seithoff trekt zich nu terug omdat hij niet wil meedoen aan de uitbreidingsplannen. FD Mediagroep was een van de gegadigden voor de overname van NRC Handelsblad, maar haakte gisteren af.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 Have you ever your best. ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM This is going out to the whole wide west side young boy living in the put it down for the west side. Didn't that long ago. Oh, no. We were still in 40s out the liquor store.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 From LA to the polos and mob cars, Dayton's and five stars. All the true hoes is hitting switches with all the finest bitches. Of course, the finest chickens, don't get it twisted. Ask me what's a real G. Show me n*** grabbing back against the wall until his knuckles bleed.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 Two times for my sisters. you say all day, every day, every day in a damn day. We got the whole world locked down, going on and on, don't and stop. on and on. Won't stop, can't stop, the ride or die. You gotta give it up for the West Side. Dedicated to Eric Easily Tupac Shakur. Rest in peace, When she was 22